Goedemorgen, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij een droneaanval rond de Oekraïnse havenstad Odessa zijn twee mensen gewond geraakt. Dat zegt de Oekraïnse luchtmacht op Telegram. Rusland zou vanochtend zeker 25 drones hebben afgevuurd. Sinds de graandeal tussen de twee landen is gestopt... valt Rusland steeds vaker de infrastructuur aan in het gebied rond de Zwarte Zee. Morgen gaat de Russische president Poetin praten met president Erdogan van Turkije. En waarschijnlijk gaat het dan ook over een nieuwe graandeal. President Biden van Amerika is langsgegaan bij het getroffen gebied in Florida... dat door de orkaan Idalia zwaar is vernield. Biden praatte met mensen van de brandweer en de burgemeester daar. En Biden zegt dat hij er alles aan gaat doen om voor een goed herstel te zorgen. As I told your governor, if there's anything your state needs, I'm ready to mobilize that support. Anything they need related to these storms. Your nation has your back. And we'll be with you until the job is done. Ja, en Biden zou daar ook een republikeinse gouverneur ontmoeten, is, maar die kwam niet opdagen. waarschijnlijk omdat hij het volgend jaar wil opnemen tegen Biden in de presidentsverkiezingen. Orkaan Idalia kwam afgelopen woensdag aan land in Florida. Dat ging gecombineerd met zware windstoten en overstromingen. Honderdduizenden mensen kwamen zonder stroom te zitten in het Amsterdam UMC melden zich steeds vaker vrouwen met onbegrepen klachten. En ze denken zelf dat het komt door de siliconen borstimplantaten die ze hebben. Ook Manon trok aan de bel. Nou, na vier maanden werd ik eh, heel erg ziek van mijn implantaten. De eerste klachten begonnen bij dat ik moe was. Dat ik dacht dat ik niet tegen gluten, niet tegen lactose kon. En elke maand werd het eigenlijk steeds erger. En toen ben ik uiteindelijk in een heel proces gekomen van anderhalf jaar lang onderzoeken van waar ligt het aan, naar de hartkliniek, naar de psychiater zelfs.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 The leaves of brown came tumbling down. Remember in September in the rain. The sun went just like a dying ember that September in the rain. To every word of love, I heard you whisper.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 the rain. Een hele goede morgen luisteraars. Welkom bij ZFM Jazz op eh, deze zondagochtend 3 september... gepresenteerd door eh, Alco Beuving. Eh, ook de samenstelling heb ik voor mijn rekening genomen. Ja, we begonnen met een fraai nummertje van Julie London... van haar fantastische cd Calendar Girl. En ja, natuurlijk september. September in the Rain. Nou, daar kan je niet van spreken. Eh, ik zie hier de, blauwe lucht door het raam. En eh, het belooft toch wel weer een aardige dag te worden. En als ik me niet vergis gaan zelfs deze week de temperaturen weer oplopen naar de 28 of meer graden. In tegenstelling tot in Spanje waar het tot eh, grote vreugde van velen wel regent. Dus september in de rain, ja dat geldt niet voor ons, maar wel in Spanje. Eh, we hebben een, een, programma samengesteld wat gefocust is op de maand september. En natuurlijk veel eh, zomermuziek. Eh, George Shearing, Dick Willebrand zie ik voorbij komen. Benny Carter, Amy Winehouse, Frank Sinatra, Rob Agerbeek. nou, van alles en nog wat. Dus laten we maar gauw beginnen. En dan kom ik terecht bij een CDje wat ik laatst in handen had... wat van het Nederlands Jazzarchief is uitgegeven. En dat is de muziek van Dick Willebrands pianist en orkestleider. En die speelde in de Tweede Wereldoorlog op een bepaalde zender. Ik doe het uit mijn hoofd. En ja, dat, eh, ten tijde, ik denk dat deze muziek uit 1942 eh, komt. Hij speelde op de Duitse Europese zender volgens mij. En dat is aardige muziek. 1942, hè? Eh, echt kwaliteitsmuziek. Dick Willebrands. Even kijken. Sunday, Monday or Always. satisfied. I'll be at your side Sunday, Monday, and always. No need to tell me now what makes the world go wrong. When at the sight of you my heart begins to pound and pound, so what am I to do? Can't I be with you Sunday, Monday, and always? You're the answer to my every prayer, darling. Who wouldn't love you? Who wouldn't care? Won't you tell me when we can meet again? Sunday, Monday, and always. If you're satisfied, I'll be at your side. Sunday, Monday, and always. No need to tell me now what makes the world go round. when at the side of you my heart begins to pound and pound. So what am I to do? Can I be with you Sunday, Monday, and way? Ja, fantastisch toch deze klanken. Nou zijn ze wel weer eh, bewerkt allemaal. Dat moet ik wel zeggen, is natuurlijk wel audio-restauratie bij eh, plaatsgevonden. Want het is muziek uit 1943. En dat komt allemaal van Dick Willebrands en zijn radioorkest. Eh, mooie cd. Er zit ook een leuk boekje bij met eh, grappige verhalen over die periode. Eh, ja, tijd voor iets een beetje lettenachtig. En, en, volgens mij heeft George Shearing, een bekende Engelse jazzman, ooit een Latin lees uitgebracht. En daar het nummertje Sand in My Shoes. Dat is natuurlijk niet ondenkbaar vandaag als je naar het strand moet gaan. En dan loop je de kans dat er natuurlijk wel wat zand in je schoenen komt. Leuk plaatje van eh, George Cheering. Eh, en eh, dat deed hij op gitaar. Was onder andere Toots Thielemans En vibrafonist Emil Richards. Bassist L. McKibben. En de drummer Percy Bryce. En de congo's werden bespeeld door Armando Peraza. Een leuk, beetje Zuid-Amerikaanse klanken. En dat kan je niet zeggen van Donald Byrd... met uh, Claire Fisher, bekende pianist... Eh, dat is een mooie eh, cd geworden. Ik ga daar een stukje van draaien van Donald Byrd. September Afternoon. Ja, dit komt van een cd'tje September Afternoon. Een cd uit 1967. En dat is Donald Byrd samen met Claire Fisher. En volgens mij zijn er ook wat violen bij, zo te horen. Eh, leuke muziek. ZFM Jazz. Ja, een van de bekendste jazzzangeressen in Nederland is op dit moment wel V. Klaassen. En die heeft onlangs toch ook weer een mooie cd uitgebracht... samen met het Residentieorkest. Hoe groter het orkest, hoe beter haar stem gaat klinken, denk ik wel eens. En daar staan leuke nummertjes op. Onder andere een nummertje van Burt Bacharach en eh, Close to You. Eh, volgens mij wordt dat ook door de Carpenters gezongen. Dus vandaar Vee V. Klaassen, Close to You. follow you all around. Op de piano natuurlijk uh, uh, Karel Boulet. En op de gitaar was herkenbaar Peter Thiehuis. En dat zijn natuurlijk wel hele bekende jongens. Die zitten ook in haar band volgens mij. En eh, ja, mooie cd. En de cd is getiteld Symphonic Stories. En die komt uit 2023. Dus vrij nieuw. ZFM Jazz. prachtige klanken van eh, Randy Brecker. Eh, de titelsong is uitermate bekend, Crime Your River. En dit is van een cd'tje, de Jazz Ballad Songbook. En dat is gemaakt met de eh, Dennis Radio Big Band en een Deens orkest. En als je naar de arrangementen luisterde, dan hoorde je daar toch wel de arrangementen van Vince Mendoza in. Mooie cd, 2011. tijd voor iets zomers. Laten we eens even kijken wat we dan hebben. Om de zomer wat kleur te geven met dit mooie weer. Dan kom ik natuurlijk bij Summer Sweet. en dat is een nummertje van Astrid Zilberto uit een, een, een cd'tje uit eh, september 17. Een cd uit, ja, postgeleden geleden al. Zomermuziek heet Ja, dat waren de klanken van uh, Astrid Gilberto. Maar dit zomernummertje draait nog een aantal minuten door. En dat vind ik eigenlijk wel mooi geweest. Want eh, dit soort klanken, ja. Het is uh, Astrid Gilberto. Het komt uit de 60 jaren. En dat kan je wel horen ook aan de, aan, aan de stijl. dus even kijken wat we dan nog kunnen gaan draaien. Oh ja, ik zie Benny Carter. Dat is een andere koek. Benny Carter. En dan gaan we eens even kijken. Summer Serenade. Mooi nummertje. Quartet eh, Summer Serenade. En volgens mij uit 1960 eh, of zo. Ik weet niet meer precies zeker, maar mooie klanken. Eh, dan kom ik terecht bij een zangeres uit van de club van 27. Amy Winehouse, Frank. Van het cd'tje Frank. Someone to Watch Over Me. 啊。 someone who'll watch over me. I'm a little lamb Trofbare eh, Amy Winehouse met Someone to Watch Over Me. Mooie cd is dat, uit, uh, getiteld Frank uit 2008, als ik me niet vergis. Eh, dan kom ik bij een bandje terecht uit Canada, uit de omgeving van Toronto. Blue Martini heet dat gezelschap. En dat, eens even kijken waar ik dat heb staan dacht dat ik dat wel ergens had. Blue Martini. Summer Night heet het. En dat gezelschap wordt gevormd door eh, eh, mevrouw McKee. En een, iemand die eh, de zang voor haar rekening neemt. En een manier op de sax, Pat Perez. Summer Nights. Komt uit de omgeving van Toronto. Mm-hmm. Ja, mooi nummer. Blue Martini heet dat eh, groepje. En eh, ik had je eh, verteld dat Janine McKee de zangeres was. Nou, als je die wil beluisteren, zou je toch de cd moeten opzetten. En de cd is getiteld The Night We Call It A Day. Het is echt, als je van blues, jazz houdt, een top cd. Ik ben er altijd erg stuk van. Ik heb er wel eens vaker iets van gedaan, Als ik me goed meen te herinneren. Waar ik ook stuk van ben, dat is deze manier. Die vind ik altijd ook wel de moeite waard. The, the eh, September of My Years. Eh, eh, samen met Count Basie, dacht ik. One day you turn around and it's summer. Next day you turn around and its fall, and all the winters and the springs of a lifetime. Whatever happened to them all? As a man who has always had the wandering way I keep looking back to yesterdays till a long forgotten love appears. And I find that I am sighing softly as I near September. September of my years. As a man who has never paused at wishing wealth, now I'm watching children's carousels and their laughter's music to my ears. And I find that I'm smiling gently as I near September, the warm September of my years. The golden warm September of my year. Sammy Kahn en Jimmy Van Heusen. Ja, eh, natuurlijk eh, Frank Sinatra, The September of My Years. Allemaal van een cd'tje. Sinatra, Sinatra at the Een mooie muziek, ah, zo'n eh, prachtige stem natuurlijk. En ja, het is, deze week is volgens mij in Den Haag de Tom Tom Fair weer begonnen een grote Indonesische markt. En eh, ja, dat is altijd... Eh, ja, vroeger noemden ze dat de Pasar Malam. Maar ik, ik, ben, ik ga daar wel regelmatig naartoe. En een van de bekende eh, mensen die daar wel spelen, dat is Rob Aargebeek. En toevallig had ik gelezen dat die meneer onlangs in juli overleden is. het was een pianist en ja, volgens mij is het een autodidact het verhaal gaat dat zijn moeder pianolerares was... en hem één les gegeven heeft. En toen de, de, de magische woorden uitsprak, jij leert het nooit. En na die ene les heeft hij zichzelf het spelen eigen gemaakt zonder hulp van zijn moeder. En hij is een verdienstelijk pianist geworden die met de grote der aarde gespeeld heeft. Eh, even een mooier verhalen van eh, deze meneer vind ik altijd dat hij... Eh, tot 1965 was hij fulltime jazzpianist en... Eh, maar eh, daarna ging hij trouwen en toen had hij toch een geregeld inkomen nodig. En dat heeft hij gedaan. Eh, dus van 65 tot 97 ja, had hij gewoon een kantoorbaan. En daarna speelde hij natuurlijk heel veel piano. En een van de mooiste verhalen van deze meneer vind ik nog altijd... dat een, een, tijd geweest is dat Art Blakey in Europa ging toeren. En die had hem gevraagd om te begeleiden, de Jazz Messengers omdat de toenmalige pianist eh, door een eh, douane, eh, Engelse douane was tegengehouden. Had wat drugs bij zich. En na die tournee wilde Blakely dat Aangebeek met hem meeging naar Amerika. Maar Aangebeek die heeft gewoon nee gezegd. Want hij vond dat te onzeker. Een kantoorbaantje, dat geeft een geregeld inkomen. Ik ga even zoeken waar ik de muziek van Rob Aangebeek heb neergezet. Want het is wel leuk om daar iets van te draaien in dit programma. En ik doe dan eh, van een cd'tje Full House het nummertje In The Kitchen.